Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte stopt niet als premier. Het was kantje boord vannacht. Diep in de nacht kreeg hij in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen aan zijn broek. Veel politici zagen het niet meer met hem zitten. Een premier die een parlementariër de Kamer uit wil werken. Die dat in de doofpot wil stoppen. Die transparantie weigerde. En die gewoon keihard liegt. En dat kan maar één ding betekenen. Met deze premier kunnen we niet verder. Het ging allemaal over de geloofwaardigheid van Rutte en het mislukte begin van de formatie. Uit aantekeningen blijkt dat hij bij die gesprekken wel iets heeft gezegd over het Kamerlid Pieter Omtzigt. Terwijl Rutte zelf steeds beweerde van niet. Zijn verklaring? Mijn geheugen werkte niet helemaal lekker. Hij moest door het stof. Ik wil daarom hier en nu in deze Kamer excuses aanbieden. In het bijzonder excuses voor Pieter Omtzigt. Ik heb wel over hem gesproken. Dat is heftig voor hem. Eh, dat spijt mij, voorzitter, ten diepste. Rutte krijgt dus net genoeg steun van zijn coalitievrienden D66 en CDA om aan te blijven. Die partijen hebben elkaar waarschijnlijk ook weer nodig in een nieuw kabinet. Goed nieuws over prikken. Gisteren heeft ons land er een recordaantal gezet. 72.000 gingen er een arm in. Het oude dagrecord was 5.000 lager. In totaal zijn in ons land nu 2,5 miljoen prikken uitgedeeld. En rond deze tijd ritsen sommige mensen hun tentje weer open. Op veel campings was afgelopen nacht de eerste van het kampeerseizoen. Deze vrouw in Sint Maartenzee in Noord-Holland kon niet wachten. Ja, je komt hier weer de mensen tegen, je babbelt je. Smiddags eh, lekker borrelen met elkaar. Want het is hier heel, eh, heel top. als jij bij het idee van kamperen huivert van koude douches... en de walk of shame met een wc-rol onder je arm... het kan ook met meer luxe. Ja, en ik ben enigste met een frituurpan, dus eh, weet je het wel. De bitterballen en zo. Dus ja, het super, super. Het weer, is vandaag prima op de camping. Droog en een gaat of 10. Vanmiddag wat meer wolken. Vannacht wel weer bibber in de slaapzak. De temperatuur zakt naar iets boven nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 En ik begrijp hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Ik doet pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan ook wat ik je gaan. Dus droog je tranen ook al neem je de stappen die je neemt, ha? Huh? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?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 in de verkenningsgesprekken over CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. De agenten die vorig jaar mei in de Amerikaanse stad Minneapolis... George Floyd tegen de grond werkte en een knie in zijn nek drukte... hadden daar veel eerder mee kunnen stoppen. Dat zei een collega van de agenten tijdens een getuigenis in de rechtbank. En bij een treinongeluk in Taiwan zijn zeker 34 doden gevallen. De trein ontspoorde waarschijnlijk door een botsing met een vrachtwagen... die kort daarvoor van een rots was gegleden. Het weer vanuit het noorden trekt bewolking over het land. Het blijft overwegend droog bij een graad of 10. scared and dangerous Always make me feel blessed, you're my guardian angel You are, you are, you are You are, you are, you are You put your body say that maak ik niet van die mooie muziek Maar toen ik jou zag schudden dacht ik die heb techniek Je krijgt een getrek trek en daar hoef ik niks voor terug Pak jij de pompie dan smeer ik die handel op je rug Ik ga van in je duim en laat ze lopen Als het te haars niet is dan ben ik wel bezopen lekker ding. Je bent zo heet. Mijn tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker. Fok, ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker. Je mama helemaal gek. Zoete kou zie je een lolly. Nee, wat halt, die ga je likken als een borrekooi.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 up and caught hands to the side Harping and border when she dived down low For 40 days or even more The lane went slack and tight once more All oh, boats were lost, there were only four But still that will did go Het ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM.